Visser met het NOS-journaal. In Oler in Limburg is op een kalkoenbedrijf het vogelgriepvirus aangetroffen. Alle 42.000 kalkoenen worden komende dag geruimd door de Voedsel- en Warenautoriteit. Er geldt sinds middernacht in een zone van 3 kilometer rond het bedrijf een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en pluimveemest. Er zijn ongeveer 25 pluimveebedrijven in de zone. Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte die overdraagbaar is op pluimvee en andere vogelsoorten. In zeer zeldzame gevallen raken mensen besmet met het virus. Vorig jaar werd er op verschillende de pluimveebedrijven vogelgriep geconstateerd, onder meer op de Veluwe en in Zeeland en Flevoland. In Bagdad is een Amerikaan vrijgelaten die negen maanden geleden werd ontvoerd. De man was te zien op de Iraakse televisie, omringd door Iraakse parlementsleden. Volgens die parlementsleden van de beweging van de geestelijke Al-Sadr is de man een militair. De man zelf zegt dat hij een oud-militair is en dat hij als burger is teruggekeerd naar Irak om daar te werken. En zou op humanitaire gronden zijn vrijgelaten. Erwin Koeman is voor de rest van het seizoen trainer van FC Eindhoven. Hij vervangt bij de club vertrokken Ernest Faber. Die ging naar PSV. FC Eindhoven presteert dit seizoen boven verwachting en staat in de Jupiler League op de derde plaats. Erwin Koeman heeft onder meer Feyenoord en FC Utrecht getraind. Bij die laatste club vertrok hij vorig jaar vanwege een verschil van mening met de clubleiding over de te volgen koers. In de eredivisie heeft Excelsior de laatste plaats overgedaan aan de Graafschap. Excelsior versloeg Roda in eigen huis met 2-1. De Graafschap verloor in Waalwijk met 1-0 van RKC dat in de standen naar de achtste plaats is geklommen. De derde wedstrijd van vanavond, VVV-NEC, werd 0-2.